Zes uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Actiegroep Farmers Defence Force gaat vanavond bespreken... of het zijn eigen persbericht gaat aanpassen... waarover premier Rutte en minister Schouten boos zijn. Die braken vanmiddag het overleg met de boeren af. In het persbericht van de boeren worden bedrijven uit de landbouwsector... zoals veevoederbedrijven en melkfabrieken... gewaarschuwd dat ze niet achter de rug om van de boeren... met het kabinet moeten gaan onderhandelen. In het persbericht worden ze verraders genoemd. Het kabinet wil excuses voor de dreigementen. Er komen strengere regels voor landen die zich bij de Europese Unie willen aansluiten. Als zulke landen zich niet aan de afspraken houden... dan kan het proces worden stilgelegd en ook kan de geldkraan worden dichtgedraaid. In het verleden werd met kandidaatlanden gepraat volgens een strak schema. En als gesprekken over bijvoorbeeld de rechtsstaat waren afgelopen... dan kon daar niet meer op teruggekomen worden, ook niet als de situatie verslechterde. In Istanbul is een Turks vliegtuig na een binnenlandse vlucht bij de landing van de baan geraakt en in stukken gebroken. Volgens de Turkse minister van Transport zijn er geen doden gevallen. Wel raakten zeker 21 mensen gewond. De Boeing 737 van maatschappij Pegasus Airlines had 177 mensen aan boord... en was afkomstig uit de stad Izmir. Wielrenner Dylan Groenewegen heeft zijn eerste sprint van het seizoen gewonnen. Hij was de snelste in de eerste etappe van de Ronde van Valencia. Groenewegen kwam net iets eerder over de finish dan landgenoot Fabio Jacobsen. De Ronde van Valencia duurt nog tot en met zondag. Op de Hogeschool Rotterdam zijn tentamens afgebroken vanwege een vals brandalarm. Vorig jaar gebeurde dat ook al drie keer. Waardoor het brandalarm deze keer afging is niet duidelijk. Bij eerdere keren bleken de daders studenten die niet hadden geleerd voor hun tentamens. Twee studenten kregen daarvoor een schorsing van een jaar. De Hogeschool Rotterdam gaat het camerasysteem vernieuwen om studenten af te schrikken. Het weer. Vanavond neemt vanaf de Noordzee de bewolking toe. Vannacht is het in het noorden bewolkt, in het zuiden vriest het in opklaringen licht en dan is er kans op een mistbank. Morgen bewolking in de noordelijke helft. Het blijft droog en het wordt 6 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is geen bijzonder drukke spits. In de regio Noord-Holland staan files op de ring van Amsterdam. Tussen Landsmeer en Amsterdam Hemhavens is de vertraging 5 minuten richting Den Haag.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 lives in a way that escapes the rationality of things. Yes, it's a feeling captured by several radio freaks and brought to you via a magical online radio station with a story to tell. It's, it's the tale of, of dance radio. Dance radio. And it het inschakelen. Het is alweer weer eh, 7 minuutjes over de klok van 6, hè? Ja. We zitten alweer in twee uur. Mensen van CFM, ook eh, een goedenavond, avond. Welkom bij Primetime. Michelin star. Dance, dance radio, radio is, is good. Give up the funk. I want the funk. I want to F F U F U N K. Give up the funk. I want the funk. I want to F F U F U N K. Give up the funk. I want the funk. I want to F F U F U N K. Give up the funk. I want the funk. I want to F F U F U N K. Give up the funk. I want the funk. I want to F F U F U N K. Give up the funk. I want the funk. I want to F F U F-U-N-K, give up the funk. I want the funk. I want the F-F-U-F-U-N-K, give up the funk.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 get it right Push the fader all night, keep me dancing Dr. size. We are here to learn how to take that fat off your back, how to not make your liver quiver, to touch your knees, to see your toes for the first time in your life. All right, everyone stand up, straight, get the hips right. And one, two, three, four, hips, two, three, four. and you can't stop taking your shoes. That's right. So put your mind at ease, let it flow to your knees, concentrate on shaking your blues. No doubt about it. We got a lot to do to make you feel brand new from your head down to your toes. No doubt about it. So get the groove, let's see your body move, feel the funk, and let it grow.